Wat nu nodig is, is eerlijkheid, zei de CDA-voorman. Volgens Balkenende hebben veel van de VVD-voorstellen draconische effecten. Maar volgens Rutte legt de VVD de rekening van de crisis nooit neer bij mensen die zwak staan. In het debat herhaalde Rutte zijn oproep om snel te formeren en dan op 1 juli een kabinet te hebben. PvdA-leider Cohen noemde dat stoere taal en 1 juli ziet hij niet gebeuren. Balkenende zei dat Rutte net doet alsof hij al premier is... Ook voorman Rauwvoet van de ChristenUnie is sceptisch over de oproep van Rutte. In Gambia is 2 ton cocaïne met een straatwaarde van ongeveer een miljard dollar in beslag genomen. Twaalf mensen zijn opgepakt. De politie heeft grote hoeveelheden wapens en contant geld geconfiskeerd. De drugs waren bedoeld voor de Europese markt. Internationale drugskartels gebruiken landen aan de West-Afrikaanse kust, zoals Gambia, steeds vaker als doorvoerhaven voor drugs uit Latijns-Amerika. De cocaïne werd achter een valse muur in een loods ontdekt in de buurt van de Gambiaanse hoofdstad Banjul. De 200.000 ambtenaren van Honduras krijgen vrij tijdens WK-wedstrijden van het nationale elftal. Dinsdag, als Honduras in actie komt tegen Chili, hoeven ze pas om 10 uur s ochtends op hun werk te verschijnen, zo heeft de regering besloten. De wedstrijden tegen Zwitserland en Spanje zijn in Honduras vanwege het tijdsverschil aan het begin van de middag te zien. De ambtenaren mogen dan al rond 12 uur naar huis. En dan het weer. Vrijwel overal droog, licht nevelig en minimaal rond 14 graden.